Renate Kok met het NOS Journaal. Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer gaat op de schop. Daarbij verdwijnen de komende jaren 12.000 banen. Dat is zo'n 10 van het totaal aantal. Het merendeel sneuvelt in Duitsland en bij de divisie gewasbescherming. Of er ook banen bij de Nederlandse vestigingen verdwijnen is nog niet duidelijk. Begin dit jaar nam Bayer het Amerikaanse Monsanto voor bijna 60 miljard euro over. De fusie en de aangekondigde reorganisatie moeten samen een besparing opleveren van ruim 2,5 miljard euro. Minister Blok ziet weinig ruimte voor nieuwe internationale sancties tegen Rusland. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Russisch optreden tegen Oekraïnse schepen van afgelopen weekend niet ongestraft mag blijven. De minister zei dat hij niet terugschikt voor sancties, maar hij benadrukte dat hij dat in internationaal verband wil doen en daarvoor weinig steun verwacht. Ook ziet minister Blok niets in het sturen van NAVO-schepen naar de zee van Azov, waar president Poroshenko van Oekraïne eerder om vroeg. Het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen... zal de vogelstand daar ernstig verstoren. En daarom moet de afgegeven vergunning worden ingetrokken... vinden drie natuurorganisaties. Vandaag diende voor de rechtbank een bezwaar tegen deze vergunning. De provincie Flevoland wil door nu ruim 1800 edelherten af te schieten... deze winter massale sterfte onder de dieren voorkomen. De rechter doet uiterlijk 13 december uitspraak. Voor die tijd worden geen edelherten afgeschoten. Een piloot van Japan Airlines is in Londen veroordeeld omdat hij dronken wilde gaan vliegen. De man had tien keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan was. Hij liep tegen de lamp toen hij eind oktober op vliegveld Heathrow in een bus zat... die hem en andere bemanningsleden naar hun vliegtuig moest brengen. De chauffeur van de bus merkte dat de Japanse piloot naar alcohol rook en waarschuwde de politie. Het weer, de regen trekt weg en de temperatuur daalt naar een graad of 9.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij een Pinsel Radio Show 1309 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, waarvan eh, twee in het eerste uur. De eerste is van Anne Liceter, Quiet Spaces heeft ze dit album genoemd. Flood Meditation for Mindfulness and Relaxation. Dat is, eh, daar gaan we mee beginnen. Dan hebben wij op het andere schijfje Dulce Dia eh, met Reality of Dreams. En eh, ja, dat vind ik wel even leuk om te noemen. Romantic Power, dat is haar eerste track van dit album. Goed, Peaceful, Radio. En, en, natuurlijk een website, peacefulradio.info. En een internet radiostation. Ehm, en ja, ik heb, eh, eh, verleden week heb ik even de programmering aangepast. En we zijn heel langzaam, zijn we het holiday season, zoals de Amerikanen dat noemen, zijn we ingegaan.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 Om Gam Pataye Namaha. Om Gam Pataye Namaha. Om Gam Pataye Namaha. गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Aloha.